Levi van Eck met het NOS-journaal. De top van het kabinet blijft de afschaffing van de dividendbelasting verdedigen. De bewindslieden hielden vandaag in het Katshuis informeel overleg. In een pauze benadrukte premier Rutte en andere bewindslieden... dat de afschaffing belangrijk is voor het vestigingsklimaat in Nederland. Vicepremier De Jonge sprak van een verstandig besluit. Volgens hem zou het lastig zijn uit te leggen... als grote bedrijven uit Nederland vertrekken... Vorige week werd duidelijk dat de afschaffing van de dividendbelasting mogelijk 600 miljoen euro meer gaat kosten dan gedacht. In het zuiden van Zweden is een straaljager van het leger neergestort. De piloot kreeg problemen met de besturing toen hij door een zwerm vogels vloog. Het toestel stortte neer in de buurt van een vliegveld en veroorzaakte brand. De Zweedse piloot heeft zichzelf in veiligheid gebracht met de schietstoel. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en maakt het naar omstandigheden goed. Het treinverkeer bij Schiphol is ontregeld doordat er een winkeldief de Schiphol-tunnel was ingerend. De dief had op het vliegveld iets gestolen en probeerde via de tunnel te ontkomen. Hij is aangehouden en afgevoerd, zegt de marechaussee. Uit voorzorg werd het treinverkeer in de tunnel om kwart voor zes stilgelegd. Inmiddels is het spoor weer vrijgegeven, maar het duurt nog even voordat alle treinen weer normaal rijden. Vier Nederlanders en een Duitser zijn zondag opgepakt in de buurt van Mallorca. Ze zaten op een plezierjacht met 300 kilo cocaïne aan boord. Het jacht is eigendom van een man uit Schagen. Die wordt in Nederland verdacht van witwassen. Gisteren deed de Fiat in en de politie invallen op zes plaatsen in Noord-Holland. Daarbij is beslag gelegd op allerlei dure spullen en 38 panden. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Morgen is er geregeld zon en dan wordt het 23 graden aan zee... tot lokaal 28 graden in het oosten en zuidoosten.